Verslaggever Sander van Hoorn weet meer. Ja, de beelden die je binnenkrijgt en de berichten... die eh, laten zien dat er inderdaad veel lichamen op straat liggen... dat ze voor een deel door de mensen die nog leven... en uit de buurt zelf daar neergelegd worden... omdat hulpverleners ook zeggen dat ze daar niet kunnen komen. Er zouden zeker 100 50 mensen in het gebouw zitten. Duizenden mensen met long-covid kunnen vanaf vrijdag na lang wachten... naar een van de drie speciale long-covid-polies. Die staan in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht. Artsen gaan daar op zoek naar geschikte behandelingen. We gaan met de academische centra, de universitaire centra, drie dingen doen. Is zoeken naar die oorzaak, maar dat doet de hele wereld. Want als je die gevonden hebt, dan kun je echt wat doen. En daarnaast ook kijken hoe we de mensen het beste kunnen behandelen... met het heel scala aan klachten waarmee sommige mensen zich presenteren. Dat het zo lang duurde komt doordat het ministerie er nu pas een geldpotje voor heeft. Een oud vrouwtje uit Italië heeft de schrik van haar leven gekregen. Haar hele leven lang had ze geld en andere waardevolle spullen verstopt op de universele verstopplek van alle oude vrouwtjes. Namelijk in een oud matras. Die had ze ook nog eens verstopt in de garage zodat hij minder opviel. Een overijverige schoonmaker zag het oude ding staan en besloot hem naar de vuilstort te brengen. De vrouw dacht dat ze alles kwijt was en belde de politie. Die startte een zoekactie op de vuilnisbelt en met succes. Het matras werd teruggevonden. Volgens Italiaanse media zat er voor bijna 50.000 euro aan cash, juwelen en andere waardevolle spullen in.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 In het centrum van Oslo is een tram een winkel binnengereden. Volgens de politie zijn er vier mensen gewond geraakt. Hulpverlening in Noord-Gaza is nog amper mogelijk. Daarvoor waarschuwen meerdere hulporganisaties. Ze zeggen dat de situatie alleen maar erger zal worden... nu Israël heeft ingestemd op een verbod op de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Het is 14 tot 16 graden. Oh, darling, I wanted to be everything. to me from this beat.